1970 werd ze genomineerd voor een Oscar voor een bijrol in They Shoot Horses Don't They. Ook was, in, ook was ze in drie Superman films te zien als moeder van de superheld. Filmkenners noemen haar een van de meest memorabele actrices uit de jaren 60.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 Een man die gewond raakte bij de schietpartij bij een politieke bijeenkomst in het Amerikaanse Tilson is zelf gearresteerd. Hij zou een politicus van de Tea Party-beweging hebben bedreigd. Tijdens een discussie over de schietpartij stond de man op, maakte een foto van de politicus en riep je bent dood. Vorige week probeerde een man van 22 het democratische congreslid Gabriel Giffords dood te schieten. Daarbij kwamen zes personen om het leven. Meer dan tien mensen, onder wie Giffords, raakten bij de schietpartij gewond. Ze is inmiddels van de bademing gehaald en lijkt langzaam te herstellen. In Puerto Natales in Chili zitten zo'n twintig Nederlandse toeristen al enkele dagen vast. Ze maken deel uit van een groep van zo'n duizend toeristen die de stad niet mogen verlaten. De Chilenen hebben alle wegen en het vliegveld geblokkeerd. Ze zijn woedend over een besluit van de Chileense president. Die heeft de subsidie op brandstof verlaagd, waardoor gas en benzine veel duurder zijn geworden. Een van de Nederlandse toeristen zei in het met het oog op morgen dat het waarschijnlijk niet voor maandag lukt om het gebied te verlaten. Toeristen mogen wel contact hebben met media en ambassades. De boze Chilenen hopen dat de president zijn besluit onder buitenlandse druk zal terugdraaien. Burgemeester Jacobs van Helmond wordt opnieuw beveiligd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bevestigd. Sinds gisteren heeft de burgemeester permanente persoonsbeveiliging en is er weer bewaking bij.